Doing things I used to do, they think are new. I sit and watch as tears go by. tijd dat mono nog gewoon was. The Rolling Stones en As Tears Go By. Tot middernacht, de late avond met Bert de Wolf. Welkom bij de late avond van dinsdag 3 februari. We vullen het laatste uurtje van je dag met relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio. In deze late avond een ode aan de haring met het Haring Kookboek. Het International Dutch Distillers Festival is genomineerd voor beste publieksevenement en Jink wil gelijke kansen voor kinderen. Dat allemaal tot middernacht in deze late avond. Ik ben Bert de Wolf. Fijn dat je er weer bij bent. Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. al eerder een hit dankzij Roy Orbison en Don McLean. Crying in the Rain hoorde je van Aha. En daarvoor de Cranberries en What You Were. We gaan naar ons eerste onderwerp vanavond. Dit boek is een ode aan de haring, maar dan zonder gekke fratsen. Dit is vis met ballen. Geen getrut met schuim of bloesemblaadjes, maar haring in vol ornaat. Herman de Bruin verdiept zich in het haringkookboek van Jens Kooi en Claire van Berkem. Jens en Claire, welkom allebei. Dankjewel. Goeiedag. Een, een haringkookboek, daar gaan we het over hebben. Haring kan je toch niet koken? Wel opeten. Ja? Ja, wel opeten, ja. Maar eh, koken, eh, dat is koken lastig. altijd af te raden, maar eh, bakken of grillen, of braaien of stoven, dat gaat allemaal hartstikke goed. Maar het is een kookboek met, waarin recepten staan om haring zo op die manier te bereiden, Jens. Wat je nu net zegt. Ja, klopt. Eh, kijk, haring, eh, zoals we misschien eh, van oudsher kennen, is natuurlijk die je zo achter in je keel laat glibberen. Ja, nou, daar zijn de Nederlanders goed in, met of zonder uitjes. Precies, ja, als Vlaardingen moet ik zeggen zonder uitjes, want dat schijnt bij ons traditioneel gebruikelijk te zijn. Ja, want je komt uit Vlaardingen? Ik kom uit Vlaardingen, inderdaad. Vandaar ook mijn in het DNA ingegoten voorliefde voor haring. <laughs> Ehm, maar ik ben er samen met Claire langzaam zeker achter gekomen dat er nog veel meer mogelijk is met haring dan hem alleen maar eh, zo naar binnen laten schuiven. Ja, wist jij dat? Of heb je dat ook moeten onderzoeken hoe dat zat? Of was je een beetje van de culinaire zaken? Ik ben wel van de culinaire zaken, maar ik wist niet dat er zoveel mogelijkheden met haring waren. En hoe kom je daar dan achter? Voornamelijk door Jens. En door heel veel proberen. Wel. Ja, kijk, ik, eh, ik, ben, eh, ik, heb een tijdje bij de City Marketing van Vlaardingen gewerkt. Bij Vlaardingen Doen kennen misschien mhm. mensen uit de buurt wel. Ehm, en daar hebben we heel veel onderzoek gedaan naar de geschiedenis van Vlaardingen. Waar komt dat, eh, waar komt dat vandaan, dat verleden en de haringverleden. Eh, verleden. en zo ben ik eigenlijk met de haring eh, in al zijn glorie in aanraking gekomen. Mhm. En toen ben ik gaan denken van ja, maar eh, genealogisch gezien is dit een vis die ook eh, verwant is aan de sardine en de anchovis. Dus er moet ook op culinair gebied eigenlijk veel meer mogelijk zijn dan dat we misschien daar gewend van zijn. Dus dat, dat zijn we samen zijn we dat gaan ontdekken. Ja, ja. Je ervoer dat als een gemist dat de haring gewoon naar binnen gegleden werd. Al of niet met uitjes, zeiden we al. Zeker. Eh, maar er is meer mogelijk. Absoluut. Want ik merkte gewoon als ik met mensen in gesprek raakte over haring. Dat je, er zijn eigenlijk maar twee reacties mogelijk. Dat is, ja, haring hier lekker. Of, gadver, dat moet ik echt. En volgens mij zit er meer nuance in. En ik dacht, volgens mij moeten we dat gaan zoeken. En dat is eh, terechtgekomen in een boek. Ja. Hebben jullie samen gemaakt zo? Ja. Maar ja, heb je dan zelf de eh, recepten bedacht of komen die ook uit de geschiedenis voort? Een beetje van beide. Kijk, ik heb eh, zelf uh, in het verleden in de, in de horeca veel gewerkt. Dus daar heb ik veel oh, met eigen recepturen gewerkt. Mhm. Maar er zitten ook wel wat knipogen naar eh, de geschiedenis. En niet alleen die van Vlaardingen, maar ook in meer delen van Europa was de haring een populaire vis. Dus daar hebben we ook een beetje gezocht naar inspiratie. Er dus staat bijvoorbeeld een, een curry in. Die schijnt vanuit Denemarken deze kant ook opgekomen te zijn in combinatie met haring. Eh, maar die is eh, een beetje in de vergetelheid geraakt. Dus daarvan dachten we, als we daar nou een moderne variant van maken, dan eh, is dat eigenlijk wel weer hartstikke leuk om dat eens te laten zien. Ja, je hebt de haring afgestoft, zou je kunnen zeggen. Dat zou je zeker kunnen zeggen. Ja, ja. En Claire, heb je de recepten ook gemaakt of geproefd? Of hoe ging dat precies? Nou, Jens heeft ze voornamelijk gemaakt. Ik heb uh, meegeholpen met de voorbereiding en proeven, inderdaad. Ja. En dat was een heel proces. Dat was heel leuk om te doen. Heel bijzonder. Mhm. Smaken die je nooit eerder proeft. Bijvoorbeeld een haring bitterbal zit er ook in. Oké. Heb ik nooit eerder geproefd. Maar dat is wel... Eh, ja, nou daar... Ja, ja, en ja, het heerlijk, ligt hier en eh, we hebben net de bitterbal eh, gevonden. Prachtige foto's trouwens ook. Dus ja, ook van eigen hand. zelf gemaakt? Ja. Maar wij wilden eigenlijk hiermee ook met het boek laten zien... en ook in tekst dat iedereen kan koken met haring. Of mhm. bakken of gaan grillen. Ja. En dat ook lekker laagdrempelig houden. En dat merk je ook terug in de stijl waar, hoe wij praten. Zoals ik nu met jullie praat, dan. Eh, zo, zo heb je ook een boek gemaakt. Ja. Dat, is jullie eh, passie om zo eh, de zaken aan te pakken. Haring, kookboek, ehm, waar verkrijgbaar? Op de website. Haringkookboek.nl. Oké, nou, heel makkelijk. Ja, en ook bij het infopunt in Vlaardingen. Ja, niet alleen voor Vlaardingers, voor heel Nederland. En nou ja, op de website voor de hele wereld eigenlijk. We wachten af wat er gaat gebeuren met het Haring Kookboek. Dankjewel eh, voor het gesprek, Jens Kooi en Claire van Berkem. je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl If life is a shrine, I hold contempt for the divine. If not for my spine, I wouldn't see it through. Now I like the peace, I'm waiting for a heart to speak. Ogres and freaks, old love to you. Cause love is you, love is what you put me through. I am lost, you are too. Love lost all this truth loving you. Thought I had to say something. What I should have said was nothing. Kept it swept under the rug. You know I smashed i I'm in pain, cause I made you sad. And you still don't understand at all. maakte het in 2014, dit Love Is You. Robbie Williams hoorde je. Daarvoor Vicky Leandros uit een ver en Frans verleden, L'amour est bleu. Zometeen, nominatie Beste Publieksevenement bij de Nationale Evenementenprijzen 2026. Na Phoebe Snow een Poetry Man. la la la You're going home now. that place somewhere you go each day to see. make things alright. Muziek uit de jaren 70 van Phoebe Snow. Je hoorde Poetry Man. En wij gaan naar ons volgende onderwerp. Het Schiedamse International Dutch Distillers Festival is genomineerd voor de titel Beste Publieksevenement bij de Nationale Evenementenprijzen 2026. Marco Spruit-Bleker is bij Herman de Bruin. Dan hebben we het over drank, eh, Marco. Welkom overigens. Dankjewel. Dan hebben we het over gedistilleerd. Ja, dat klopt. Ah, ja. ja. Ja, gedistilleerd is een mooiere naam dan drank, hè? Ja, hè? Ja, ja, ja. ja, Dat klinkt heel deftig. Ja, ja, En dan zijn jullie genomineerd voor het beste publieksevenement van Nederland. Ik denk dat dat ook bij het eh, de tentoonstelling het museum te maken heeft. Het Internationaal Dutch Distillers Festival. Klopt. Ja. Nooit geweten dat dat bestond. Ja, nou, het is een uh, internationaal Dutch Distillers festival zo. Het is een uh, heel ja, ingewikkeld vandaar dat ze maar afge, afgekort hebben. Ja. Ehm, is in, in 2022 is daar de eerste versie van, eh, van ontstaan. Eh, was volgens mij nog op de glasfabriek waar ze eh, daar eh, opgetreden hebben. Dat is in Schiedam, hè? In Schiedam. oude glasfabriek die er niet meer is. maar plat gegooid en ze hadden daar nog een ruimte. Dus ze dachten van nou laten we dat maar gebruiken voor een, voor een concert. En dat is zo langzaam uitgegroeid. niet alleen een concert, maar eh, around Town. Dan, eh, dan eh, hebben we gezegd van we gaan ook het centrum bij betrekken. Mhm. En we gaan de restaurants erbij betrekken. En zo langzaam en zeker is dat uitgegroeid tot een evenement dat zowat de hele maand mei gaat duren. Dus, ja, ja. En daar zijn jullie nu voor genomineerd door dat International Dutch Distillers Festival. Maar er zijn nog meer nominaties, denk ik dan. Er zijn, eh, nou, wij zijn in de categorie eh, Best Publieksevenement zijn wij uh, genomineerd. Ja. ik moet zeggen, ik werk niet bij het Internationaal Dutch Distillers Festival. Nee, maar goed. Ik, wij, maar we zijn heel nauw betrokken met, met de organisatie. Vanaf begin af aan zijn we daar al, maar dit is al, mee Ja, Dit is al een mooie waardering voor wat jullie dus doen als Best Publieksfestival. Ja, en dan nu genomineerd. Dus dat betekent dat er nog een vervolg aankomt? Ja, 9 maart eh, is er eh, de, eh, de uitreiking. En ja, goed dit is natuurlijk een hele mooie opstart om ook eh, dit jaar weer, eh, weer verder te gaan. Eh, ja, want jullie, moeten e jullie moeten daar een eentje voor reizen, begreep ik. Ja, het is een aardig eentje, eentje weg, begreep ik. Ja, we moeten eventjes de tram nemen, denk ik, of de trein. Nou, ja. Maar dat hebben we er best wel voor over om daar naartoe te gaan. Ja. En, nou, laat ik maar heel optimistisch zijn, de prijs in ontvangst te nemen. Ik zou denken, veel jenever meenemen, dat helpt. ja, nou ja, veel jenever. Ja, alles met mate, hè, zeggen we. Ja, dat is waar. Je moet in de breedte drinken niet in de diepte, zeggen we altijd. En we zien dat er een, eh, ja, een, toen, een toenemende groep gewoon geïnteresseerd is in, eh, in de geschiedenis, in het erfgoed en ook eh, ja, in het distilleren. Dus nou. dat, die verwelkomen we natuurlijk van harte. Zeker. En de jeugd heeft de toekomst. Dus de jeugd heeft voor de toekomst. Het museum in Schiedam, het Geneve Museum, is het een goede zaak. Smaak wordt ook veel belangrijker. mensen willen echt, echt smaken, hè? proeven, mhm. ervaren. duurzaamheid is ook weer zoiets. Hè? Wij hebben van korrel tot borrel, dus wij vertellen echt het het hele verhaal. En de korrel is dan het graan. De korrel is het graan en de borrel is, eh, is uiteindelijk eh, waar oh, wij eh, zo, zo bekend om zijn geweest. Mooi dus, kreet. Mensen die nog meer willen weten over het museum zelf. Want jullie hebben ook nog een tentoonstelling tot maart. Ja, tot maart hebben we een tentoonstelling. Ehm, nou, Schiedam heeft... Ik, denk uit mijn hoofd een kleine 126 verschillende nationaliteiten. Die allemaal hun eigen drankgebruik hebben. Mhm. Eh, we hebben hier een hele grote eh, Turkse migratie, eh, mensen met een Turkse achtergrond. Die neem je ook mee in de tentoonstelling. Ja, maar die vinden thee heel belangrijk. Ja. Dat brengen we allemaal bij ons museum. En dan kan je zien wat zijn nou de gebruiken. En wat het allerbelangrijkste is, ja, wat, wat eet je erbij? Hè? Dat is natuurlijk okay, het, dat hoort alle, eigenlijk het interessantste. Dus daar gaan we ook nog wat mee doen. Mensen die het museum willen bezoeken, website even bekijken. Ja, jenevermuseum.nl. Eh, we zijn open van eh, dinsdag tot en met eh, zondag van 11 tot 5. koop je een combi-ticket, kan je ook Museum Molen de Walvis bezoeken, waar we alles vertellen over de korrels en de granen. En ja, het, daarna kan je het Genevermuseum bezoeken. En daar kan je alles te weten komen over, over de borrel. Zo is dat. Dankjewel, Marco Spruit-Bleker, voor dit mooie verhaal over Genever. Je bent het werk en de mensen moe.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 Op zoek naar een kapstok. Hang My Head was dat. En daarvoor Rob de Nijs. En zet een kaars voor je raam vannacht. Zometeen. Organisatie Jink strijdt voor kansengelijkheid voor kinderen. Dat na Pieter Skellern. En love is the sweetest thing. sweetest thing. What else on earth could ever bring such happiness to everything as love's old story? Love is the strangest thing. No song of birds upon the wing shall in our hearts more sweetly sing and love's old story. Whatever hearts may desire, whatever life may send, this is a tale that never will tire. This is a song without end. Love is the greatest thing, the oldest get the latest thing. I only hope that fate may bring love story. Je kent hem wellicht nog van zijn hit You're a Lady, Peter Skellern. And love is the sweetest thing. Ons volgende onderwerp. Ieder kind in Nederland zou dezelfde kans moeten krijgen op een succesvol, bevredigend, werkend leven. De realiteit is echter anders. Lars ter Brake van Jink Rijnmond is bij Herman de Bruin. Lars, welkom. Dankjewel. Uh, Jink is een organisatie die faciliteert jongeren naar het bedrijfsleven toe, mag ik het zo zeggen? Het is een, het is een onderdeel van hetgene wat wij doen. Van een eh, heel groot... Eh, ja, aanbod aan eh, loopbaanoriëntatieactiviteiten die we organiseren. Voor scholieren, jongeren? Zeker. Die met het bedrijfsleven kennis kunnen maken. Ja, wat wij doen, dat zijn projecten organiseren die scholen bij ons afnemen. Dus scholen die hebben een eh, verplichting om jongeren te ondersteunen op het gebied van loopbaanoriëntatiebegeleiding, ook wel LOB. Mhm. Eh, en Jink is eigenlijk een partij die programma's aanbiedt aan scholen die zij dan weer bij ons afnemen. Maar de medewerkers van Jink vullen die niet zelf in. Dat doen wij, eh, of dat laten wij doen, door medewerkers vanuit het bedrijfsleven. En zo verbinden wij de wereld van school en werk met elkaar. En dan heb je inmiddels, eh, bestaat eh, Jink 20 jaar. Misschien niet zo groot als dat het nu is, maar hij is wel gegroeid. en je, je hebt 900 partners. Zijn dat dan allemaal bedrijven of kan je er ook wat anders onder verstaan? Uh, nou, de partners zijn onder andere de bedrijven. Ehm, maar de scholen waar we mee samenwerken, dat zijn ook partners. Oh, ook partners. Ja. Eh, ja. dus Jink is ook eh, officieel gezien een vereniging. En dan ja, kan je het mooiste zeggen, een vereniging van scholen en van bedrijven. Ja. <laughs> En jullie brengen dat bij elkaar. Klopt inderdaad. Ja. Je, zei, je net kleine, jongere kinderen. Dat was verrassend. krijg je daar ook wel eens wat van terug? Als, het, als ze gewerkt hebben ergens aan? Eh, zeker, ja. Binnen de programma's van Jink is... Nou, we proberen iedereen te ontzorgen, zowel aan de scholen als aan de bedrijvenkant. En aan de scholenkant is dat een onderdeel dat wij voorbereidend lesmateriaal hebben, voordat die leerlingen daadwerkelijk gaan deelnemen aan dat project. Mhm. Daar zit dan ook weer een evaluatiemoment in. Nou, bij de basisscholieren eh, houdt een evaluatiemoment in dat ze een mooie tekening maken voor de uh, <laughs> bedrijfsvrijwilligers. En dat we dat dan kunnen teruggeven. Ja, ja een beetje op hun leeftijd afgestemd. Precies. bij de middelbare scholieren eh, gaat dat ietsjes inhoudelijker met een wat uitgebreider evaluatieformulier. Waarin we ook vragen van nou, hoe is de voorbereiding gegaan? Wat neem je er nou precies uit mee? Geef bijvoorbeeld een tip en een top mee aan het bedrijf waar je over de vloer bent geweest. Zodat zij daar ook weer van kunnen leren in ja, wat sluit nou precies aan bij de doelgroep jongeren die wij willen bereiken. Precies. Wij proberen de jongeren te bereiken in kleine clubjes. Want dan mm heb je ook nog goede hoge kwaliteit. Eh, en kan je ook iedere individuele leerling de aandacht geven die hij of zij ook verdient. Ja. Nou gaan alle leerlingen vanuit een leerjaar deelnemen aan een bepaald project. Dus soms is het ook dat ze maar ergens naartoe gaan wat ze in eerste instantie misschien niet het leukste vinden. Maar de meerwaarde daarvan in zit, is dat ze of kennis maken met een beroep, wat ze in eerste instantie niet wisten dat het bestond en uiteindelijk ook heel leuk vinden. Mhm. Of de bevestiging krijgen dat ze inderdaad eh, werken met hun handen minder leuk vinden dan werken met de computer. Ja, het is allemaal voorbereidend op later. Zeker. Ja. Ja. En ja, als je dan weet dat je dat niet wil, is dat natuurlijk ook prima. Zeker, ja. Zo zit er voor iedere leerling eh, een, een, eigen eh, ja, meerwaarde aan het hebben van een bedrijfsbezoek, wat wij faciliteren. Mhm. Maar uiteindelijk ook in alle andere projecten die wij organiseren en aanbieden aan de, de scholieren. Zoals bijvoorbeeld, want we hebben nu steeds over bedrijven. Klopt, ja. Nou, eh, we beginnen met taalvaardigheid wereldoriëntatie. Dan mogen leerlingen naar bijvoorbeeld de haven toe om woordjes in context te kunnen plaatsen. Oké op die sector. We hebben de bedrijfsbezoeken, eh, we hebben werknemersvaardighedenprojecten zoals leren solliciteren en leren oh, netwerken. Ja, dat is ook belangrijk natuurlijk. Zeker. En uiteindelijk ook, en dat is een hele mooie afsluiting van die leerlijn, uh, een coachingstraject waarbij leerlingen één op één in gesprek gaan met eh, individuele coaches die de jongeren echt gaan begeleiden in wie ben je, waar ben je goed in, hoe vertaalt dat zich naar een vervolgopleiding. Mhm. En dan is het leuk dat je één opleiding kiest, maar wat is dan ook je plan B? Stel je voor dat het niet lukt. En als je dan een plan A en B hebt, wanneer zijn de open dagen? Met wie ga je er naartoe? Om de jongeren op die manier goed voor te bereiden op eh, de volgende stappen die ze moeten zetten. Ehm, als mensen die intrinsieke motivatie ook nu hebben door dat gesprek en ze denken ik wil daar meer over weten, waar kunnen ze terecht? Nou, we hebben een eigen website, www.jink.nl. Mhm. Eh, daar staat alle informatie over onze organisatie op en ook de regio's waarin wij actief zijn. Eh, op het moment dat je dan meer informatie wil, dan kan je een contactformulier invullen met je voorkeursregio. En dan wordt er vanzelf contact met je opgenomen. JINC is de beste manier om bij jullie terecht te komen. Een mooi project en een mooi werk om de kinderen allemaal te voor te bereiden op het, eh, ja, het leven later, zou je kunnen zeggen in ieder geval. Dankjewel voor het gesprek, Lars Braken van Jink Rijnmond. En over heel Nederland zijn jullie verspreid. green and oh, you made me hate myself. Dit is De Late Avond. Girl, tell me only this that I have your heart for all. achter elkaar hoorde je Sienna Spiro en You Stole the Show en Lionel Richie met Truly. En dat was de late avond van dinsdag 3 augustus. Morgen is er een nieuwe late avond, dan met Norrit Ketting. Houd voor de inhoud onze website, delateavond.nl en onze Facebookpagina in de gaten. Bedankt voor het gezelschap het afgelopen uur. Tanita Tikaram blijft nog even bij je en denkt aan je. Fijne nacht. Walking home, I think of you, and as he calls me, yes, I do, I think of you. How you doing? I think of you. As we leave, I think of you, and I smile, I can't hide, I think of I don't know where your days are spent, your lovers and your friends, but I know for sure of who you have been thinking. We're far beyond the city's lights, are two who dream a life. Forgive them if. I'm so sorry, I'm so tired, I think of you. And in the shadows, I think of you. Close my eyes, I think of you. Now I'm falling, I think of you.